start. Jobboot met het NOS-journaal. Algerije zegt dat het in september verantwoordelijk was voor de ontvoering en onthoofding van de Franse toerist Hervé Goudel. Commandotroepen zouden de leider van de soldaten van het kalifaat in een hinderlaag hebben laten lopen. De terreurgroep ontvoerde Goudel op 21 september, toen hij een reis door het berggebied ten oosten van Algiers wilde maken. Kort daarna verscheen de video waarop te zien was hoe hij werd onthoofd als straf voor de Franse militaire acties in Irak. De jihadverdachten in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught zijn sinds gisteren in hongerstaking. Ze protesteren zo tegen de in hun ogen onnodig strenge regels voor terreurverdachten. Ze zitten 22 uur per dag op cel, zegt een advocaat die drie van de vier verdachten vertegenwoordigt. Wat ze volgens hem nog veel moeilijker vinden is dat ze na elk bezoek voorover moeten bukken en hun billen moeten spreiden. Bij woningcorporaties mogen bestuurders ook volgend jaar meer blijven verdienen dan het ministersalaris van 178.000 euro. Gisteren ging de Eerste Kamer akkoord met een nieuw maximuminkomen in de publieke sector per 1 januari. Maar minister Blok vindt het te kort dag om het maximumsalaris ook in te voeren bij de woningcorporaties. Daardoor blijft het topsalaris daar volgend jaar ruim 230.000 euro. Advocabo FNV vindt het een slechte zaak dat gemeenten bezuinigen op kerstpakketten. Sommige gemeenten zoals Enschede, Borne en Roermond geven helemaal geen pakketten meer aan ambtenaren. In Amsterdam klaagden ambtenaren over de sleutelhanger en een scheurkalender die ze kregen. Volgens de vakbond is dat een verkeerd signaal van gemeenten, omdat op dit moment minder ambtenaren meer werk moeten doen om alle veranderingen bij gemeenten voor elkaar te krijgen. En dan het weer bewolkt, soms een beetje zon. Aan zee waait het flink. Het is ongeveer 12 graden. Morgen eerst regen, daarna vanuit het noorden af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de N223 dicht, de weg Naaldwijk naar Delft. Er is een ongeluk gebeurd tussen Westerlee en De Lier. Daar is de afsluiting. Omrijden kan via de U47. Tot zover de verkeer. Uh, ja, eh, sorry. Koen, Gerard en Dominier hier van 3FM. Ja, we nemen even de zender over. Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen! Ga naar 3FM.nl om te zien wat jij kunt doen.